uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is gisteravond laat een explosie geweest bij een winkelpand. Het is dezelfde winkel waar vrijdagavond ook een explosief afging. Gisteren ontstond er brand bij het gebouw. Die kon volgens de politie snel geblust worden. Niemand is gewond geraakt. Bij de explosie vrijdag sneuvelden de ruiten van de zaak. In en rond Rotterdam zijn dit jaar al zeker 100 explosies geweest. Er zijn 90 mensen aangehouden. Vaak houden de zaken verband met drugshandel. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de dood van een Pakistaanse Sherpa op de hellingen van de berg K2. Hij gleed uit en tientallen andere beklimmers zouden hem aan zijn lot hebben overgelaten. De beschuldigingen komen van twee klimmers die dronebeelden van de situatie hebben. Volgens hen had de Sherpa gered kunnen worden. De Pakistaanse bergsportvereniging moet nu onderzoeken of er laakbaar gehandeld is. De Oekraïense president Zelensky heeft meerdere landen bedankt voor de mobiele medische centra die de grenswachten in Oekraïne deze week hebben gekregen. Zelensky prijst in een videoboodschap ook Nederland en noemt de Nederlandse humanitaire hulp betekenisvol. In dezelfde toespraak dankt hij ook de Europese landen die een G7-verklaring hebben onderschreven. Die gaat over het ondersteunen van veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Op veel plekken zijn vannacht vallende sterren te zien doordat de aarde door de Perseide trekt. Dat is een spoor met ruimtegruis afkomstig van meteoren. Sommige deeltjes verbranden in de atmosfeer en geven dus licht. Op het hoogtepunt vannacht, rond kwart voor vier, waren er bij onbewolkte lucht tientallen per uur zichtbaar. Ook de komende nachten zijn de Perseiden te zien, maar niet zoveel als deze nacht. Het weer een heldere ochtend. Later is er ruimte voor de zon en het blijft zo goed als droog.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 En hang een poster in je kamer als je tiener bent. Want schat, ik ben op gas geven. Ja, Mattie is niet echt, hij laat het afweten. Er wordt geklopt op de deur, maar zegt ze wacht even. Want je, echt, ik kan het heel de dag eten.